Volgens de raad hadden de piloten van de verongelukte Boeing de crash kunnen voorkomen als ze beter hadden gereageerd op een storing in een hoogtemeter. De Vereniging van Verkeersvliegers is het met de Raad eens dat de internationale trainingseisen voor piloten eh, ontoereikend zijn. Ook vliegtuigfabrikant Boeing heeft gereageerd op het rapport. Daarin staat dat de vliegtuigbouwer niets deed met eerdere signalen dat er problemen waren met de hoogtemeters. Boeing zegt dat het de problemen wel degelijk serieus nam, maar dat de kansen op een crash heel klein waren. De man die wordt verdacht van de moord op Andrea Lute in 1993 heeft bekend. De man van 41 uit Hogeveen werd maandag aangehouden. De politie was hem op het spoor gekomen doordat zijn DNA overeenkomt met sporen die eerder in deze zaak zijn gevonden. Hij heeft nu gezegd dat hij Andrea heeft gewurgd. Ook heeft hij gezegd dat hij Andrea niet kende. In de jaren na de moord op het meisje zijn 2100 mensen gehoord, maar de man die nu heeft bekend is nooit eerder in beeld geweest. In december is hij veroordeeld voor huiselijk geweld en op basis van nieuwe wetgeving heeft hij een maart DNA afgestaan. Andrea Luta uit Ruinen verdween op 10 mei 1993 onderweg van school naar huis. Een dag later werd ze gewurgd teruggevonden. Wielrenner Oscar Freire doet niet mee aan de Ronde van Italië die zaterdag in Amsterdam begint. De sprinter van de Rabobank ploeg heeft vanmorgen uitgebreid getraind... maar bleek toch te veel last te hebben van ontstoken luchtwegen. De Spanjaard wordt vervangen door Steven Kruiswijk. Het afhaken van Freire is een nieuwe tegenslag voor Rabo. Eerder moest Koos Moerenhout zich terugtrekken. De Nederlands kampioen is nog niet fit genoeg.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 inside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 als het stil, als het hard en berekend is. Als het beeld dat je schetst, dat me kwetst, overtekend is. Wat is jouw woord?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 been to London, I've been to Paris. wanna play. mother's eyes looking at her child. is everywhere. find it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 ZFM.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 保护。 chauffeur niet op zijn remmen had getrapt. Dan had ik niet in je armen kunnen vallen